Vijf uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. In Californië heeft de politie na een klopjacht een man doodgeschoten. Daarbij raakten ook enkele agenten gewond. De man was al sinds woensdag op de vlucht. De 26-jarige Amerikaan werd ervan verdacht dat hij woensdag de assistent van de sheriff in een hinderlaag had gelokt en hem in zijn gezicht had geschoten en dat hij een voorbijganger had gedood. Daarop begonnen agenten een klopjacht langs de Californische kust. De vader van de overleden man zegt dat zijn zoon psychisch ziek was en zijn medicijnen niet had genomen. In Vlaardingen is gisteravond een man gewond geraakt bij een steekpartij. Het incident gebeurde rond 11 uur aan de Zwaluwlaan. De politie heeft na een inval in een flat een verdachte aangehouden. Eerder meldde de politie op Twitter dat na het incident twee auto's wegreden. Het slachtoffer is met meerdere steekwonden naar het ziekenhuis gebracht en is nog aanspreekbaar. Het internationaal strafhof heeft geprotesteerd tegen de strafmaatregelen die president Trump heeft aangekondigd tegen medewerkers van het hof die onderzoek doen naar Amerikaanse oorlogsmisdrijven. Volgens strafhofvoorzitter Kwon Ogon ondermijnen de maatregelen de gezamenlijke inspanning om straffeloosheid te bestrijden. En ook minister Blok is bezorgd en hij zegt volledig achter het strafhof te staan. Hij noemt het hof van cruciaal belang in de strijd tegen straffeloosheid. President Bouterse van Suriname heeft in een video-interview gereageerd op de verkiezingsuitslag. Hij zei dat het volk heeft gesproken en dat hij opgeroepen heeft om te erkennen wat het volk wil. Bouterse's NDP verloor fors en moet de macht waarschijnlijk overdragen aan Chan Santoki van de VHP. Bouterse heeft uren met Santoki gesproken over onder meer een soepele afhandeling van zaken. Boutersen eh, heeft zich gestoord aan het radiogesprek van Santoki met BNR Nieuwsradio. Die daarin de uitlevering van Boutersen aan Nederland vanwege zijn veroordeling in een drugszaak niet bij voorbaat uitsluit.